Levi van Eck met het NOS-journaal. Voor het hele land geldt vanochtend code rood vanwege verraderlijke gladheid. Vooral op lokale wegen wordt het glad door sneeuwresten en door ijzel. Het KNMI waarschuwt niet de weg op te gaan als dat niet strikt noodzakelijk is. Veel scholen en kinderopvanglocaties blijven gesloten. Ook de coronatest- en vaccinatielocaties van de GGD zijn tot zeker 12 uur vanmiddag dicht. Vooralsnog lijkt de gladheid niet tot grote problemen te leiden. De NS rijdt vanochtend met minder intercities. Onder meer rond Amsterdam, Rotterdam, Utrecht en Schiphol rijden minder treinen. De NS kondigde eerder al aan dat veel treinen kunnen uitvallen omdat ze een tijd hebben stilgestaan. Ook zorgt het winterweer voor problemen voor de storingsploegen. Die komen door de gladheid mogelijk later op een storingslocatie. De partijen in de Spaanse regio Catalonië die naar onafhankelijkheid streven... hebben bij de regionale verkiezingen hun meerderheid kunnen behouden. Volgens de eerste exit polls komen de drie partijen samen uit op 74 van de 135 zetels in het regionale parlement. De socialistische partij PSC boekte een grote winst, maar niet genoeg dus voor een meerderheid. In Amsterdam-West is gisteravond een man van 29 doodgeschoten. Een andere man van 35 raakte gewond. Hij is door de politie aangehouden en zal worden verhoord. Ook een andere betrokken is opgepakt. De schutter is nog voortvluchtig. Volgens de politie was er vlak voor de schietpartij een ruzie. Nederland importeerde vorig jaar voor 1,1 miljard euro aan avocado's, meldt het CBS. Het is nu de nummer 1 van de geïmporteerde fruitsoorten. 90% van alle avocado's die naar Nederland komen... worden weer geëxporteerd naar, de, naar andere Europese landen. Maar ook in Nederland groeit de populariteit van de fruitsoort. Het weer in een groot deel van het land geldt nu dus code rood vanwege ijzel en kans op extreme gladheid. In de loop van de ochtend verdwijnt die gladheid. Overdag valt van tijd tot tijd regen of motregen en wordt het een graad of 5. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. De komende uren is er kans op verraderlijke gladheid door ijzel, vooral op lokale wegen.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 Vooral op lokale wegen wordt het glad door sneeuwresten en door ijzel. In Amsterdam-West is gisteravond een man van 29 doodgeschoten. De politie heeft twee mensen opgepakt, onder wie een man van 35 die gewond was geraakt. De schutter is nog voortvluchtig. De subsidieaanvragen bij wetenschapsinstituut NWO liggen voorlopig stil... omdat de servers van de organisatie zijn gehackt. Wie er achter de hack zit, is niet bekend. Het weer, kans op gladheid dus, door ijzel. Van tijd tot tijd valt er regen of motregen.